Nieuws van 10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De TBS'er die tijdens zijn verlof ontsnapte aan zijn begeleider... is opgepakt in Helmond. De man is patiënt van TBS-kliniek De Royse Wissel bij Venray. Hij nam vorige week donderdag de benen en is gisteravond aangehouden. Het is niet bekend of hij al die dagen in Helmond heeft gezeten. Minister Plasterk grijpt in op het eiland Sint Maarten. Hij stuurt een speciaal team van het Openbaar Ministerie... om fraude en corruptie te bestrijden... Het kabinet reageert hiermee op een zeer kritisch rapport van PricewaterhouseCoopers... waarin staat dat wetten nauwelijks worden gehandhaafd. Op Sint Maarten is volgens het rapport een sfeer van vriendjespolitiek. Bij de ceremonie in Hongkong ter ere van de Nationale Feestdag... heeft een Nederlander de aandacht opgeëist. Ondernemer Paul Zimmerman stak tijdens een bijeenkomst met lokale bestuurders... een gele paraplu omhoog... De kleur geel en de paraplu zijn de afgelopen tijd symbool geworden van de beweging die hervormingen en vrije verkiezingen eist. De beveiliging greep niet in. Op Schiphol staat een Boeing 747 van KLM in het gras naast de polderbaan. Na de landing kwam het toestel tijdens het taxiën met zijn voorwielen in het gras terecht. Niemand raakte gewond. Schiphol denkt dat het vliegtuig in de loop van de ochtend kan worden weggesleept. Dierenbeschermingsorganisaties roepen moslims op om zaterdag geen schapen te slachten. Moslims vieren dan wereldwijd het offerfeest, maar het is dan ook dierendag. Dierenbeschermers noemen dit een wrange samenloop van omstandigheden. De drie organisaties roepen moslims op om geld te doneren in plaats van een dier te slachten. Het contactorgaan Moslims en Overheid noemt geld schenken een belangrijk ritueel, maar een dier offeren ook.